Gert Kluk met het NOS Journaal. In Servië is mogelijk ex-generaal Radko Mladic opgepakt. Rond deze tijd geeft de Servische president Tadic een persconferentie. Volgens een bron van de Servische omroep B92 is er een man opgepakt die lijkt op Mladic. De politie probeert zijn identiteit vast te stellen, onder meer via DNA-onderzoek is niet bekend waar hij precies is gearresteerd. Mladic wordt verdacht van oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië. Hij was de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen en gaf onder meer leiding aan het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Mladic is door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor genocide. Naast het Malieveld in Den Haag is de protestmanifestatie tegen de bezuiniging op Defensie aan de gang. Er zijn 5000 defensiemedewerkers op afgekomen. Voor de manifestatie hielden duizend militairen in uniform een protestmars. Vanaf twee kazernes marcheerden ze door Den Haag naar het manifestatieterrein. Om half twee worden de defensiemedewerkers toegesproken door minister Hillen. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM verdwijnen de komende anderhalf jaar 500 banen. In eerste instantie verdwijnen banen van kantoorpersoneel. Daarna zullen er ook bij het rijdend personeel arbeidsplaatsen worden geschrapt. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. HTM moet bezuinigen. Personeel voert al een tijd actie tegen de bezuinigingen. Op 8 juni rijdt er de hele dag geen openbaar vervoer in Den Haag. Het gaat weer beter met de restaurants in Nederland. Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zetten restaurants flink meer om. En dat komt niet alleen door hogere prijzen, maar ook door meer klandizie. Het herstel in de hele horeca is al een tijd aan de gang. Volgens de laatste kwartaalcijfers van het CBS deden cafetaria's het het best. Het weer vanmiddag bewolking en buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op de wadden krachtig tot hard. Het wordt 16 graden aan zee en 21 in het binnenland. Vanavond in het westen en noorden geregeld buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk 2 kilometer. De A15 Rotterdam Europoort bij Rotterdam Charloes 2.